Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Bij een schietpartij in Barendrecht is vannacht een dode gevallen. Agenten waren uitgerukt omdat een man ergens aanbelde... en tegen de bewoners zei dat ze de politie moesten bellen. agenten vonden vervolgens een lichaam in een bedrijfspand. Het slachtoffer is een man, zijn identiteit is nog onbekend. Ook de achtergrond van de schietpartij is nog onduidelijk. De man die de omwonenden waarschuwde is aangehouden. Onderzocht wordt wat hij met de schietpartij in Barendrecht te maken heeft. Premier Salmon van Schotland is kwaad op de Britse premier Cameron. Aanleiding is het optreden van Cameron op de EU-top van afgelopen week... waar hij een veto uitsprak tegen een nieuw EU-verdrag. De Schotse premier schrijft in een brief dat Cameron de Schotse belangen heeft geschaad. Hij vindt dat Cameron eerst contact had moeten zoeken met andere Britse leiders, zoals hij zelf. De opstelling van Cameron wekte dit weekend ook de woede van de Britse vicepremier Clegg. Hij waarschuwde dat Groot-Brittannië wordt geïsoleerd en gemarginaliseerd in de Europese Unie. Op de Gele Zee hebben Chinese vissers een medewerker van de Zuid-Koreaanse kustwacht doodgestoken. Dat gebeurde nadat de kustwacht hun boot had aangehouden omdat hij in Zuid-Koreaanse wateren viste. Een andere kustwachtmedewerker raakte bij de steekpartij gewond. Negen Chinese opvarenden zijn opgepakt. Frankrijk verdenkt Syrië ervan dat het achter de bomaanslag van vrijdag op Franse militairen in Libanon zit. Bij die aanslag op een voertuig van de VN-troepenmacht raakten vijf Fransen en een Libanese burger gewond. Minister Juppé van Buitenlandse Zaken zei tegen een Franse radiozender dat hij sterke vermoedens heeft dat de aanslag werd gepleegd door terroristen namens Syrische autoriteiten. Syrië zou wraak willen nemen op de Fransen vanwege hun kritiek op het geweld waarmee de Syrische president Assad de opstand tegen zijn bewind onderdrukt. Het weer bewolkt en in het hele land regen. Smiddags breekt de zon door met plaatselijk een enkele bui.